Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeker 53 mensen zijn overleden door een zware aardbeving in Tibet. Ook zijn er tientallen gewonden gevallen. De aardbeving had een kracht van 7,1. Dat komt niet vaak voor, volgens deze seismoloog. Magnitude 7 bevingen hebben we er 10 eh, à 15 van eh, per jaar. Eh, veelal in regio's waar geen mensen wonen. Eh, maar nu dus op land in een gebied waar, eh, waar ook mensen wonen. De aardbeving vond plaats op 4000 meter hoogte in bergachtig gebied. Er zijn al meerdere naschokken geweest. In meerdere plaatsen zouden mensen daarom geëvacueerd worden. Door personeelstekort in de kraamzorg krijgen ouders die net een baby hebben gekregen veel minder hulp. Volgens het AD was een paar jaar geleden 80 uur kraamzorg nog normaal. Nu is dat vaak niet meer dan 50 uur. Ook lukt het minder vaak om op tijd bij een bevalling te zijn. En dat terwijl kraamzorg duurder wordt, waardoor sommige ouders het niet meer kunnen betalen. Tennissers Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer hebben zich niet geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Allebei zijn ze gestrand in de voorronde. Tellen Griekspoor en bootik van de Zandschulp zijn wel door. Het Australische Grand Slam toernooi begint dit weekend. Drie keer is niet altijd scheepsrecht. Dat bewijst vrachtwagenchauffeur Ben uit Den Bosch. Hij deed dit jaar weer mee aan de Dakar Rally, een race door de woestijn. Vorig jaar viel hij uit en het jaar daarvoor brak hij zijn duim. Dit jaar wilde hij toch echt een keer finishen, maar dat is niet gelukt. Hij heeft nu zijn andere duim gebroken. We hebben denk ik 87 kilometer gereden. En ik kom daardoor een eh, ja, een snelle bocht. Een beetje 100 kilometer per uur denk ik, misschien meer. En eh, ja, die woestijn is hier zo groot. En er staat toevallig zo'n local, zeg maar, zo'n kamelenautootje, een vrachtwaantje. Die staat daar vast. Ja, die kunnen mis ding nooit meer remmen. Dus ja, volle bak erop. De lokale automobilist waar hij tegenaan knalde hield er gelukkig niks aan over. Voor Ben is het Dakar-avontuur nu definitief voorbij. Hij hoeft nooit meer mee te doen, zegt hij. Het weer nog een wisselvallig dagje. Nu is het bijna overal nog droog, maar later zijn er winterse buien met onweer en hagel. Tussendoor zijn er wel ook opklaringen met zon. Het wordt niet warmer dan een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Utrecht-Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer tussen Afrit Volendam en de Koentunnel 4 kilometer file. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoop Lunette 8 kilometer file. N203 Amsterdam-Alkmaar tussen Krommenie West en de A9 3 kilometer file. 25 minuten vertraging op de N247 Hoorn-Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland. Tussen Leiden en Hillegom rijden nu bussen in plaats van van treinen. Het komt allemaal door een aanrijding.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 No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a fucking line. night I heard the screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot And nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise put up a parking lot.